fijne dagen en een voorspoedige start. Clemens Peters met het NOS-journaal. In het hele land heeft het verkeer veel last van de sneeuwval. Om kwart voor elf heeft het KNMI een weeralarm afgekondigd. Het is niet alleen glad, maar door de harde wind stuift de sneeuw... waardoor het zicht verder verslechtert. De AWB raadt mensen aan om als het niet noodzakelijk is... niet de weg op te gaan. Op de wegen zijn vanochtend vele tientallen ongelukken gebeurd. Veel meer dan normaal op een zondagochtend. Op de A27 bij Lexmond viel daarbij een dode. Op veel plaatsen ligt het busvervoer helemaal stil. Volgens ProRail kunnen de mensen ook beter niet met de trein reizen. Door de sneeuwval en de kou rijden op sommige trajecten helemaal geen treinen... en in andere delen van het land rijden ze zeer onregelmatig. Ook Schiphol heeft last van het slechte weer. Er zijn forse vertragingen. Door het winterweer gaan de vijf wedstrijden die voor vandaag in de eredivisie op het programma stonden niet door. NEC Vitesse is afgelast omdat het veld in Nijmegen onbespeelbaar is. Er ligt 15 centimeter sneeuw. In de andere stadions kan in principe wel gespeeld worden. Maar de clubs en de KNVB vinden het onverantwoord om de supporters de weg op te laten gaan. Ook de buurlanden hebben veel last van het winterweer. Op het vliegveld van Brussel ligt het vliegverkeer helemaal stil. In Duitsland zijn vannacht op veel plaatsen recordtemperaturen gemeten. Het koudst werd het in de deelstaat Baden-Württemberg. In de plaats alpstad degerfeld werd een temperatuur van min 30,3 gemeten. Iraanse militairen hebben zich teruggetrokken van een Iraaks olieveld op de grens tussen beide landen. De militairen hielden het olieveld sinds vrijdag bezet en heesen er de Iraanse vlag. Iran zou de controle over het veld willen overnemen. Inmiddels is afgesproken dat de twee landen gaan praten over het olieveld langs de grens. Het weer, het sneeuwt in het grootste deel van het land.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 <laughs> dat is echt, niet te geloven, hoor. Wat zeg je? Hij eh, we waarschuwen alleen, eh, Fred. We hadden de suite, eh, de suite met de Ballroom Blitz en Jaap koperplaatje mee te beginnen. Ja, natuurlijk. Ja. Dankjewel hoor krijgt de sleutel en al uh, Je krijgt de sleutel, ik dat is mooi. de sleutel van het pand. We worden opgesloten Ja, we dus. worden opgesloten. Dat, ah, ja, dat, dat, hoeven we dus straks niet meer te doen, want dat, dat, is er snel wel voor, denk ik. Dus. In ieder geval, we openen een nieuwe uur van de... De Muziek Boulevard. En wel de muziekboulevard van 20 december 2009. Ja, uiteraard. We doen het vandaag eens een keer eens even voor de verandering eens een keer met z'n tweeën. Dat is ook wel eens leuk. Dat hebben we nog nooit gedaan nee, maar goed. Maar, eh, maar het is alles met de eerste keer, uh, toch? Of niet? Ja, oh, die heb ik niet meegenomen de eerste <laughs> keer. Nee. nee. goed, maar goed. Heb jij je rendieren nog meegenomen? Nee, want ik woon hier dichtbij. Oh, ja, ik had ze eh, geparkeerd op de A7 en er zijn er drie afgeschoten. Dus eh, het schiet niet op vandaag. Eh, of oh, het schiet juist wel op. Ja, het is hoe je het, hoe je het kijkt natuurlijk. Precies. Goed, we gaan wat lokale en regionale informatie behandelen tot aan twee uur. De muziekboulevard met uh, Anders Amberg en Jaap Kover. En net hadden we twee uur lang jazzmuziek met Fred Kroonsberg. Daar hebben we van genoten. Ja, zeker.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 Van, you Somebody van... The Killers. nee, Kings of Leon. Oh ja, dat was hem. Sorry, ik hou ze altijd door elkaar. <laughs> dat maakt niet uit. Maar ik moet er ook bij zeggen dat, dat het een hele aparte versie is. Dus, dat ding wordt gewoon landelijk, wordt hij zowat afgeschoten. Maar ik vind het onterecht eerlijk gezegd. Want de stem is goed en ook het, de versie van de Kings of Leon is gewoon goed gejat. Mhm. Dus af en toe heb je wel eens van die covers die zijn soms bijna beter dan het origineel. En dit is er dus zo eentje. Dus waar we dat gaat. Maar deze, de, de, zeg maar de, plaat die we net hadden, eh, is eh, haar opvolger. Die eh, Wicked World. Ja, dat vind ik ook heel erg leuk. Want Wicked World is de titelsong van de, de Net 5 serie. Nou hebben we een Faber hier rondlopen. En die, die, die lijkt zo gek veel op die, op die serie. Is dat zo? <laughs> Nou, Flores en Floor Faber. Want het, de Wicked World gaat over de serie Floor Faber. En die wordt gespeeld door Georgina Verbaan. Maar wij hebben onze eigen Floor Faber. En die zit in Hotel Oké. Maar ze lijken niet op elkaar? Nee, ze lijken totaal niet op elkaar. Oké. Maar je hebt, die, hebt die serie gezien? Nee, nee, nee. Moet je uh, eh, eh, eh, bekennen? Ik heb niet gekeken. Nou, dat pleit, want net vijf is de vrouwenzender, hè Ja. Dus, ja. Ah. Ja, het zal wel. <laughs> ik denk dat het... Ja, ja, goed, ze proberen er in ieder geval wel wat aan te doen, uh, net vijf. Ze hadden geloof ik ook nog de tafel van vijf, ook met vijf mhm. dames. Maar dat was geen lang leven beschoren. Dus ik hoop dat het met Floor Faber een, een beter lot is ja. bezegeld. Hey, afgelopen week was de klimaattop in Kopenhagen. Ja, alles van meegekregen. Alles zelfs? Ja, en als je nou kijkt naar buiten, dan denk ik van weinig eh, klimaatverandering klimaatverandering, eerlijk gezegd. Of juist wel, want dit, dit, uh, dit komt maar eens in zoveel tijd voor, Jaap. Ik denk dat wij gewoon eh, weer ons op mogen maken voor uh, toch wel wat eh, meer winterse tafereel hoor. Mhm. Denk ik. Maar in ieder geval, ik heb even een plaat op, op vandaar oh, dat de media mhm. play player... Ja, ja, ik zie hem staan, want de, de, de winterse top 50 geloof ik ook is deze week ergens... Ja, die is donderdag tussen 4 en, en 8. vier en ehm, sowieso. Ga jij dat doen? Of, nee, nee, nee, nee, nee, ik moet gewoon werken. Er zijn oh. mensen die moeten werken, ja. Ja, ik ook tot, tot en met donderdag. En daarna is het, uh, is het uh, sloes. Maar in ieder geval, de plaat die ik klaar heb staan... dat is een, eh, een, plaat die begin jaren 90 is uitgekomen. Het is ook een beetje een kerstplaat, dat geef je toe. Maar dat gaat ook over klimaatveranderingen. Toen speelde dat al. Toen al. En dat was het over zure regen, maar dat, dat horen we nooit meer wat van. Nou, ik, ik, ben heel erg nieuwsgierig. Nou, maar horen dan. Het is, het is van Nederlandse bodem zelf. Het is Valencia met Gaia. heb ik dus, eh, dat vertel ik je nou net, maar in ieder geval, eh, ik heb eh, de film The Boat That Rocks the Cradle gezien. En mijn vriendin vond dit een zo'n mooi nummer. Dusty Springfield met You Don't Have To Say You Love Me. En voor mij is, moet ik eerlijk zeggen, ja, op 2009 de herkenning met Dusty Springfield. Want ik wist niet dat deze dame zoveel mooie platen heeft gemaakt. Ze heeft een hele mooie, een hele eh, Summer is Over bijvoorbeeld. is een hele bekende en eh, die is ook eh, gedraaid op dezelfde piratenstations bij Veronica. Veronica. is een hele bekende trouwens, Summer is Over. Ja, ja. Dat, dat, dat, dat is een tune die Veronica ook heel vaak gebruikt heeft. Dus ja, wat dat er gaat, eh, is alles eigenlijk ook terug te voeren op eh, wat dus die Springfield in de eh, Engelse popgeschiedenis al heeft bewerkstelligd. Want veel van de, de zangeressen die daarna zijn gekomen en de huidige die we nu hebben, zoals Amy Winehouse en Duffy, mhm. ja, hebben zich allemaal daarop laten inspireren. Dus het is ook wel heel duidelijk, bij Duffy is het heel duidelijk te horen zelfs. Oké, ja. Oké, nou ja. hey, Jaap, ik weet niet of jij... Ja. Het krantje, maar uh, hebben we vandaag nog wat te doen in Zandvoort eigenlijk? Eh, nou, dan ga ik eens even kijken voor jou, eh, Andor. Want we hebben zo'n evenementen dingetje erin staan. Volgens mij is er een, een, kerk, kerkpleinconcert. Dat is, dat is inderdaad, dat klopt. kerstconcert en samenzang vanmiddag. Gemaakt door de stichting Classic Concert in de Protestantse Kerk. gebeurt dus aan het Kerkplein. Het is een samenzang tussen de Zandvoortse vrouwen en mannenkoor. Mhm. Eh, aanvang is om half drie. Dan gaat eh, de deuren van de kerk open en om drie uur beginnen we echt. Dus wat dat er gaat, dan eh, wordt dat heel erg leuk. vrouwenkoor staat onder leiding van Wim, nee, Ed Wertwijn. En bij het mannenkoor staat Wim de Vries met het dirigentstokje te zwaaien. Mhm. Dan is er vanmiddag jazz in Zandvoort. voor mensen die al besteld hebben wat betreft een vijf gangen menu na afloop. Want dat is mogelijk. Vandaag treedt op Shira Rouse. Samen met het eh, trio van Johan Clement. En eh, mocht je nog belangstelling hebben, dan kan je er altijd nog naartoe. Om half drie begint dat ook, maar dan in de krocht. En je kan naar binnen voor 15 euro. Ik denk dat er nog wel kaarten genoeg eh, zijn. Dus dat is vandaag in Zandvoort. Oké. Ja. En eh, natuurlijk heeft eh, Café Koper op eh, kerstavond de Christmas Carol samenzang. ja, maar. <clears throat> dat klopt. Dat is op de openlucht kerstzang. En dat is al voor de tiende keer op rij dat dit wordt gehouden. Ze waren gisteravond al een beetje aan het inzingen. Had ik is het idee. Zo? Ja, bij de sprookjeswandeling had ik al gezien. het gemengd Zandvoorts Koper ensemble zal dan ook dit jaar dus die samenzang gaan doen onder leiding van Minuska Sas. En de muzikale ondersteuning van Henk Holstein, de pianist en violist Louis Schuurman. Dus Papa Luigi is er dus ook. Dus dat kan heel erg, heel erg leuk worden. En de Dickensiaanse sfeer wordt nog eh, extra versterkt. Want het is eh, niet alleen het kerstrepertoire wat dan eh, gebracht wordt. Maar er staan ook vuurpotten buiten. Dus dat betekent gewoon een lekker kerstsfeertje op het Kerkplein. En gisteren hadden we er natuurlijk al een randje van meegekregen met die sprookjeswandeling. Want dat was wel weer Hartstikke mooi. Is het zo? Ja, ik ben geweest eventjes en het eh, zag er heel mooi uit. Met wie ben jij op de foto gegaan? moet je zeggen, met, eh, met niemand eigenlijk. niemand, niet met roodkapjes, nee, witje. Nee, nee, nee, nee, nee. Ja, eh, ik, we hadden wel eh, roodkapjes gehad hoor. Dat was gistermorgen bij Goedemorgen Zandvoort. Oh. zaten Pieter Jouwstra en ik. En zaten twee roodkapjes tegenover ons. Maar dan in de personen van Gert Tone en Nico Stammers. Oh, dus, oké. <laughs> dus nee, ik heb, ik heb roodkapje wel gezien en gesproken. Maar, en de oma die leek verdacht veel op een aankomend raadslid. Dus oh. ja, ja. Ja, wist je niet, hè? Nee. Astrid heet ze. Oh. <laughs> dus, is dat oma? Ja, dat was de oma tegenwoordig. Jongen, jongen, ze, kon er ook, eh, ze kon er ook zo wel eh, mee doorgaan. Dus. Maar het, is, eh, het was, was heel leuk, die, die sprookjeswandeling. je zag die kinderen dan ook echt bezig zijn met... nou, ze hadden zo'n zo'n zo'n dingetje bij zich en zo'n papiertje waar al die figuren op stonden. En al die kinderen die lopen dan door dat dorp heen te te dwarrelen. En die zijn dan op zoek naar de kerstman, naar de prins en naar mhm. Doornroosje en noem maar op. Een leuke rol was er trouwens ook nog weggelegd voor onze eigen Lena van der Haak. Oh. Die was eh, Maria. Oké. Ja, was wel leuk. Dus, eh, dus Lena, als je zit te luisteren, je hebt het wel goed gedaan hoor, overigens. <laughs> Dus, eh, daar, ben je ook niet mee op de foto gegaan? niet op de foto mee Jongen, jongen, dat is wel een gemiste kans voor je. <laughs> ik denk het ook. we gaan, we gaan even muziek draaien. Ja, lijkt me wel verstandig. En dat is er eentje uit 2005. King, This is the last time.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 Let's take that road before us and sing another chorus for two. Ja, vandaag de laatste dag dat je kan stemmen voor de winters 50. Ja www.winterse50.nl. Deze is, heeft al eh, zes jaar er niet in meer gestaan. Dus, uh, eh, het wordt tijd dat we daar maar eens eventjes wat meer eh, reclame voor gaan maken.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 Ja, ah, dat kun je wel zien als je de, de, gordijnen opentrekt, bij wijze van spreken. Of zeg maar dat ding, hè, die rolluiken van je, van je kamer opentrekt. Die denkt van, wat is dit? Ah, bij, mij is, bij mij is het Luxeflex. Luxeflex, ja. ja. Of eh, de Lamenne. Ja. Heb je ook nog. Eh, maar als je naar de slaapkamer en je denkt van zaterdagavond, ik heb eh, lekker even fijn doorgezakt. En je ziet ineens dit, die witte wereld. Sneeuw. sneeuw noemen we dat jongens. Dus <laughs> is voor, het, voor het publiek. Ook de KNMI heeft een, in grote delen van het land een weeralarm afgekondigd. En, want het sneeuwt. Eh, matig tot zwaar. En verder staat er veel wind en eh, is er ook eh, nog wat sneeuwjacht. dat kan het zicht op de weg enigszins beperken. Dus mocht je de weg op gaan, zou het niet doen. Ik zou gewoon lekker thuis blijven zitten, goed boek erbij pakken en gewoon naar ons blijven luisteren. het wel een mooie naam, sneeuwjacht. Sneeuwjacht, ja. ja. En de sneeuw en overlast die houden tot ver in de middag aan. Dus mocht je zin hebben om weg te gaan, nou dan zou ik zeggen haal je rendieren maar uit de stal vandaan en pak je arresleden maar bij en probeer dan maar naar het dorp te komen. Dus dat eh, sowieso. Nou Ander, wat eh, gaat het dan meer dan doen? Nou, de komende zijn er opklaringen en kunnen met name in de kustgebieden enkele natte sneeuwbuilen vallen. Er is nog steeds kans op een eh, klapje onweer. Het vriest 3 tot 7 graden. Vlak aan zee ligt de temperatuur dicht bij het vriespunt. Ik hoop dat ik dan niet hoef te komen morgen. Maar goed, eh, dat, ik, ik vrees het ergste. Maandag overdag is er nu en dan zon. In de middag eh, neemt de bewolking van het zuiden uit verder toe. Vervolgd door wat sneeuw. De middagtemperatuur ligt meest eh, iets onder het vriespunt. De wind is zuid tot zuidwest. Overdag geleidelijk zuid tot zuidoost. Matig kracht 3 en 4 aan zee en op het IJsselmeer soms krachtig kracht 6. En dan kijken we naar de komende dagen. Aanhoudend wisselvallig winterweer. Nu en dan een natte sneeuw en mogelijk ook ijzel. De dagtemperatuur komt geleidelijk boven het vriespunt. En s'nachts blijft het licht vriezen. En een vraag die we ook eh, elk jaar eh, ontstellen, maar die is nu onzekerder dan ooit. Gaan we een witte kerst kijken, eh, krijgen? Dat staat er helaas dat staat, niet bij. Dat staat er niet bij. Maar kijken we het echt voor deze regio. Dus het weer voor wat betreft hier. En die is door onze eigen weergoeroe Lex van de Hoorn opgesteld. Kijken we naar vandaag dan zien we dat er af en toe een sneeuwvlokje valt uit een wat bewolkte hemel. Het eh, wordt zo'n 3 graden. De wind waait uit het westen en is kracht 4. Morgen komt er een zonnetje bij. Kan af en toe een sneeuwvlokje vallen. De nachttemperaturen liggen onder, eh, nou niet onder nul. Het ligt net boven nul, 1 graad. En het wordt morgen zo'n 2 graden. En de wind komt uit zuidelijke richting en is windkracht 4. En dan dinsdag, dan eh, is de zon er niet bij. kan een vlokje sneeuw vallen. Nachttemperatuur is 2 graden onder nul. En de de middagtemperatuur loopt op tot het vriespunt. En de wind, die komt uit het oosten en is windkracht 2. Dus dat is eh, wat betreft de Zandvoortse weersverwachting voor de komende dagen. En vanaf het moment dat het hier koud werd, dacht ik echt elke dag van zat ik maar... Hè? Zat, ik ja, jij maar op Paaseiland. Uh, hè? Want, Daar was het 25 <laughs> graden. Ah. Maar ja, het is niet anders. Hè? Nee, nee, Tijden vervliegen weer. Ja. Hey, we gaan even eh, ook weer een plaat draaien die we echt, eh, echt nooit meer horen. Zou die ook in de winterse top 50 voor kunnen komen? Of eerder in de nou, zomerse top 50? dat, <laughs> is, eh, dat is wel een winterse 50 plaat. Hij is uit, even, even spieken, 1999. Dus jij, hebt het boekje erbij, dus ja, ik zit me alleen maar weer af te vragen van wat zou het nou weer moeten En dat is echt een hele groot hit geweest.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 Eh, Jason Mraz met Butterfly. En dat is zijn nieuwe single. Ik moet je zeggen, deze klinkt vlot. Maar ik heb ook wel eens werk van hem gehoord dat ik denk van... Nou, daar zat ik wel te gapen. Het is een beetje een Sky Radio artiest. En dan moet ik altijd aan dinsdag bij ons op het werk denken. Oh. Dinsdag staat hij de hele dag op Sky Radio. Daar word je niet echt vrolijk van, moet ik erbij zeggen. Nou, dus, ik heb, eh, ik heb, eh, Jason heb ik eh, dus meegenomen op mijn vakantie om mijn iPod. En dat is echt een, een, ook een live is heel erg goed. Dan is het wel lekker als je dat op zo'n zo'n reis wat jij hebt gemaakt daar in het zuiden van, van Zuid-Amerika. Dan denk ik, ja, dan, dan kan ik me er wel iets bij voorstellen. Dus en dat was dus ook 17 uur in, in, de bus zitten van Noord-Chili naar Midden-Chili. En dat is een, een pocket, kan ik je vertellen. Ja, en ik zit ook dat, een voorstelling te maken. Want voor de mensen die het even thuis gemist hebben. Ander is op reis geweest. Had een, eh, paar verslagen daarvan eh, gemaakt eh, naar zijn vrienden. Waarvan ik er een van ben geweest. Nou ja, wat, wat zo leuk was. Dat jij op een gegeven moment vertelt tijdens een reisverslag van... Dan zit je in een vliegtuig en dan zit je dus met een aantal mensen naast je. En ja, dan kan, daar kan ik me dus een voorstelling van maken dat een 17 uur durende vliegreis dan wel erg lang duurt. Ja. Zoiets. Nou, dat kan... Eh, <laughs> goed, maar dat kun je op instellen, zeg ik ja, altijd. Ja, dat, dat, is ook een maar goed. Maar ik wilde een mooi bruggetje maken naar het volgende item. VVV Zandvoort wil Amsterdamse toeristen naar Zandvoort halen. De toerist in Amsterdam heeft vanaf mei 2010 de mogelijkheid om op het eh, Damrak in een speciale Amsterdam Beachbus te stappen. Middels een grote campagne moet elke toerist in Amsterdam weten dat die mogelijkheid er is. Vooral voor toeristen is Zandvoort nu onzichtbaar. De speciale bus wordt een volledig met belden bedrukte touringcar... die eh, dagelijks rijdt eh, van eh, mei tot september. Een aanwezige hostess zal iets over Zandvoort aan zee en Amsterdam vertellen... En eh, ik geloof dat eh, ehm, maandag, dus dat is morgen, wordt bij het VVV Zandvoort het contract getekend. Ja, en dat artikel dat heeft ook al in het Halens Dagblad gestaan, wat jij eh, hier mhm. voorleest. daarin kwam Ferry Verbrugge met het, exact hetzelfde verhaal aan de, aan de, aan de beurt. Gisteren, ja, voordat je dan naar Goedemorgen Zandvoort gaat, kom je dan even aan de koffietafel bij dat welbekende etablissement aan de Kerkplein. Mm toen zei hij van, eh, het lijkt wel of ik door, met pek en veren straks door het dorp heen word. Is het eh, zo? ja, maar dat is als je ongenuanceerd dat zit te bekijken. Maar dat is helemaal niet zo. Hij wil gewoon heel simpel een, een bus daarheen en weer laten rijden. En het, het, blijft Zandvoort, maar onder het mom van Amsterdam Beach. Hè, ja, daar, eh, daar heeft het mee te maken. Dus dat, dat probeert hij te vertellen. En niet dat het Amsterdam Beach moet, eh, moet heten, deze plaats. Nee, blijft Zandvoort. Maar omdat we ook Parijs eh, sur la mer of iets dergelijks hebben, zou dat ook wel handig zijn als we dan een soort verbinding hebben tussen Amsterdam en Zandvoort. Dat is de boodschap van Ferry. Oké. Heb jij nog wat over de nieuwjaarsrace? ja? die komt ook. Want traditioneel zal ook de komende tijd de, de nieuwjaarsrace weer worden eh, afgewerkt. En dit keer op 3 januari, ik ben er helaas niet bij. Dat is de tweede keer dat ik een Winter in Endurance Race ga missen. Mhm. Eh, eh, dat begint om drie uur. Dat is heel erg leuk. Ah. Eh, want eh, dan denkt iedereen, is het dan alweer dan om twee uur, of, twee uur later afgelopen? Nee, want we gaan door tot zeven uur. Want ergens rond een uur of half vijf dan komt die schemering zeg maar over de duinen. En die dwaal, dwarrelt en dwaalt, daalt neer over, over het Zandvoortse circuit. Dan wordt het donker. En dan wordt het echt leuk. En zeker als het dan zo gaat sneeuwen. want dat zou helemaal pret wezen. Mhm. Ja, dan gaan we dus eh, hele rare dingen beleven. Volgens eh, mij was dat vorig jaar toch, dat het sneeuwde? Eh, nee, het is alweer een paar jaar terug. Oh, oké. Okay. Dat is alweer een paar jaar terug. Maar er zijn een aantal belangrijke mensen die meedoen. Zoals Huub Vermeulen en Frits Hessing. Die hebben vorige keer ook heel erg goed gescoord. Maar ook Michel Blekemolen is niet kansloos. En wellicht dat de winnaars van de Zandvoort 500... en dan heb ik het over bijvoorbeeld Sebastian Blekemolen en Ronald van der Laar. Dat is een mhm. Zandvoorter. dat die ook misschien weer van de partij zullen zijn. En wellicht proberen ze daar eh, de wedstrijd te winnen. Ehm, vandaar, dat, dat betekent dat je gratis toegang eh, hebt tot het terrein. 7 euro eh, moet je neertellen als je met de auto komt. En dan kan je je auto achter de hoofdtribune kwijt. Dus dat is het verhaal. Oké, en daar ben je gewoon niet bij. Nee, ik zit op, op Ameland. Ja, je moet keuzes maken in je leven, hè? Ja, Goed, jongen, jongen. Ik, ik, vind het wel even lekker om eventjes daar te zitten, hoor. Oké. Want deze de, die wilde jij graag horen, dus ik ga hem nu ook gewoon lekker instarten. Hè? Ja, geweldig. <laughs> het duo Spanje Vermegen destijds. Onder Pisa of Verona. Dan moet je, maar, uh, dan moet je zelf maar invullen. Het heet... Uh, zeg dat jij het weer bestelt. Fokken weer. Hey! Last van koude tenen, koude hoeren, koude klauwen. Antivries. En? Ook nog al die regen op je kop. Weinig wind, maar het is helaas een hele koude. je steeds af te vragen waar stond vorig jaar op 43 in de winterse tijd. is dus, eh, ongetwijfeld. We hopen dat hij dit jaar er ook in staat. En dat was de ene laatste plaat voor het eerste gedeelte van eh, de Music Boulevard. En eh, we eindigen met een mooie plaat uit de jaren 70, al zeg ik het zelf natuurlijk. Even kijken of je het een beetje herkent. is dat... Het licht zou op mijn stong Oké, ik zeg wel. Andrew Gold, Long Boys.